Thomassen met het NOS-journaal. De onderhandelingen tussen VVD en over een nieuwe regering verlopen gelijkmatig, zegt informateur Kamp. Zij hebben volgens hem nog niet één keer vastgezeten. Volgens Kamp wordt er hard gewerkt aan een goed resultaat. Ook gisteravond hebben de informateurs en de onderhandelaars van VVD en PvdA weer gepraat. Ze onderhandelen nu bijna twee weken met elkaar. De VN-veiligheidsraad heeft de mortieraanval van Syrië op een Turkse grensstad in de krachtigste bewoordingen veroordeeld. Woensdag kwam een Syrische mortiergranaat op Turks grondgebied terecht. Daarbij kwamen vijf burgers om het leven. Volgens Damascus is er sprake van een tragisch ongeluk. In een verklaring schreef de Veiligheidsraad dat zulke schendingen van het internationaal recht onmiddellijk moeten stoppen en niet meer mogen voorkomen. De abortusboot van de Nederlandse actiegroep Women on Waves heeft afgelopen nacht de territoriale wateren van Marokko verlaten. De Marokkaanse marine begeleidde de boot. Het schip meerde deze week aan in de haven als plezierjacht om te voorkomen dat het zou worden tegengehouden door de Marokkaanse autoriteiten. Gisteren werden de spandoeken van Women on Waves op de boot opgehangen. Nederlanders boeken steeds vaker een korte hotelvakantie in eigen land. In de eerste helft van dit jaar werden er zo'n 1,8 miljoen boekingen gedaan. 10% meer dan een jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Volgens de onderzoekers komt dat doordat hotels met meer aanbiedingen komen. Ook de opkomst van veiling- en kortingssites voor hotels speelt een rol. Vooral stedentrips zijn populair. Samsung heeft in het derde kwartaal een recordwinst geboekt van ruim 5,6 miljard euro. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het is het vierde kwartaal op rij dat het Zuid-Koreaanse elektronica-concern een recordwinst boekt. Dat is vooral te danken aan de verkoop van smartphones en tablets. Het weer, in de ochtend regen, later vanuit het westen droger. Er staat een stevige zuidwestenwind. Middagtemperatuur tussen 14 graden in Groningen en 18 in Limburg en Zeeland. Dit was het en... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Ongelukken zorgen in de Randstad voor files op een aantal plaatsen. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Dorp 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Naar Zaandam op de A7 vanuit Hoorn. Bij Purmerend Noord 4 kilometer vanaf de afrit Avenhoorn. De linker is dicht. In de regio Rotterdam op de A15 naar Europoort tussen de Ridderkerk en knooppunt Vaanplein 4 kilometer.